dit hebben gewonnen. Want daar heeft eh, kennelijk de jury dan een beetje op zitten letten van... Eh, de, reden dat ze dit naar voren hebben geschoven. Ja, je moet natuurlijk eh, een, een, groot publiek als het bevrijdingspoppubliek kunnen bespelen. Ik denk dat dat er wel een beetje de achterliggende reden is. Als afsluiting eh, nog één ding uh, eh, rond, want we hebben nog een minuut. En dan is het over voor deze show. Eh, okay. dus je mag even genadeloos spammen? Je mag genadeloos nog even zeggen. Ga Google Klopje Popje en stem op ons. zodat wij in de Kalverstraat in het winkelend publiek kunnen schreeuwen. Dus dan moet je even SMS pop spatie 1 naar 4422. En ehm, we spelen ook nog eh, volgende week in Amsterdam in Pakhuis Wilhelmina op de 16e van februari, dinsdag. Dus eh, kom, eh, kom naar ons kijken. Dat is leuk. Dat is gezellig. Joyce, als je luistert, kom ook even langs. Ja, en voor alle duidelijkheid, dit is een Joyce uit Haarlem. Ja, Laat ik dat even heel duidelijk zeggen, want anders dan is het... Joyce uit Haarlem. Ja, Joyce uit Haarlem. Maar die, maar die kan hier toch ook naar luisteren? Want het wordt ja, ja, het wordt op de, op de livestream wordt het uitgezonden. Dus, eh, maar nu zien wij uh, eventjes in een zwart blok.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 Dan net wel met het NOS journaal. Op Schiphol is gisteravond een KLM-toestel opgestegen vanaf een taxibaan in plaats van de startbaan. De taxibaan loopt parallel aan de Zwanenburgbaan waar het vliegtuig had moeten opstijgen. De luchthaven, de KLM en de luchtverkeersleiding hebben de fout in een gezamenlijke verklaring bekendgemaakt. Het vliegtuig vertrok volgens de verklaring zonder problemen, maar niet volgens de procedures. Hoe de fout kon ontstaan wordt onderzocht door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Verder willen de betrokkenen er niets over zeggen. Een man van 19 uit Geffen in Noord-Brabant is de afgelopen nacht mishandeld zonder dat iemand reageerde. Hij zat in de trein van Os naar Den Bosch toen hij volgens de politie zonder aanleiding werd geslagen door een passagier. Het slachtoffer vluchtte naar een andere coupé, maar werd door zijn belager achterna gezeten. Andere treinreizigers hielden zich afzijdig toen het slachtoffer om hulp riep en belden ook niet met 112. Eenmaal uit de trein werd hij opnieuw door de man geschopt, geslagen en met een mes bedreigd. En ook toen reageerde er volgens de politie niemand op zijn hulpgeroep. Het slachtoffer brak bij een valpartij zijn pols. Uiteindelijk belden enkele fietsers de politie. De dader is gevlucht. Bij een vuurgevecht in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn acht mensen om het leven gekomen. Tijdens een patrouille in een sloppenwijk kwamen agenten onder vuur te liggen. Ze werden waarschijnlijk beschoten door een drugsbende. Bij de schietpartij kwamen zeven bendeleden en een politieagent om het leven. Zes verdachten zijn opgepakt. Het is een van de grootste geweldsuitbarstingen sinds oktober... toen Braziliaanse drugshandelaren een politiehelikopter uit de lucht schoten. Morgen begint in Rio de Janeiro het carnaval. Het weer, vannacht lichte tot matige vorst, morgen vrij zonnig... met in het zuidoosten wat lichte sneeuw, middagtemperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Je weet niet wat je hoort, zie je het tussen your claim. You said that you were moving on now. Maybe I should do the same. Maybe I should do the same. Funny thing about that is, I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby. And now it's all just a shame. And I guess I was wrong. Don't wanna think about no. it. Don't wanna talk about mm. it. Hmm. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way about uh. it, feeling the blues about it. I just can't do it. Can you tell me is this fair?